goedenavond. Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Code oranje is afgelopen. In het zuiden staat alles zelfs alweer op groen. En in de rest van het land is code geel nog van kracht. Dat betekent dat het daar nog wel flink kan regenen en onweren... en dat je langzamer moet rijden. Een man van 28 jaar uit Leiden moet acht jaar de cel in voor het doden van zijn kind van drie maanden oud. Baby Ali werd volgens de rechter zo hard door de man geschud dat hij fataal hersenletsel opliep. Vervolgens wachtte de vader ruim twee uur voordat hij met zijn vrouw hulp zocht. Bij een schietpartij op de bezette westelijke jordaan zijn zeker vier mensen gedood. Volgens internationale persbureaus opende een Palestijnse schutter het vuur bij een benzinestation vlakbij de Israëlische nederzetting Eli. Volgens Israëlische hulpdiensten raakten zes mensen gewond. Ook in Estland mogen mensen van hetzelfde geslacht vanaf volgend jaar met elkaar trouwen. De premier zegt dat gelijke rechten voor iedereen er niet zomaar komen. Equality and inclusion do not happen by accident. Leadership matters and leadership can make a difference. Oftewel, leiderschap kan een verschil maken. En leiderschap, dat is het. Voor ons natuurlijk al 22 jaar hartstikke normaal. Maar Estland is het allereerste voormalige Sovjetland... waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. En het was even spannend. Een dierenpark in Born in Limburg was zijn links kwijt. Dat is een katachtige. Omwonenden kregen een melding met de oproep om 112 te bellen als ze het dier zagen. En hem vooral niet zelf te benaderen. Deze bankmedewerker zat er toevallig middenin. En ik kreeg hoe een een eh, berichtje binnen. Van, de, eh, ja, van Burgernet dat er links was ontsnapt eh, uit het kasteelpark hierachter. Dus ik ging dat zeggen tegen ja, de overige collega's. En toen zoveel winst, overal polities. Eh, ja, eh, mensen van het kasteelpark zelf met hele grote netten eh, om dat beest te vangen. Indrukwekkend, moet ik zeggen. De links wandelde over de markt. Een dierenarts gaf het dier een verdoving, zodat het veilig terugkomt. Dan nog het weer. De laatste onweersbuien verlaten het land. Alleen in het noordoosten kan het nog pittig zijn. Morgen wordt een droge zonnige dag. En de temperatuur is dan tussen de 23 en 28 graden. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Nou, Fred Balleman, deze keer Tegelaar. Ik hoop dat het nu wel goed, goed gaat. Eh, de Moody Blues met Nights in White Satin. nights in white satin never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I don't At people in white satin, never reaching the end. uitvoering van de LP Days of the Future Past. De Moody Blues, Justin Hayward. Ik heb ze een aantal jaren geleden in het Sikkeldogen gezien in eh, Amsterdam. En eh, ja, fantastisch concert. En die Justin Hayward, nog als een jonge god op het podium had wel een aantal jongere muzikanten om zich heen eh, verzameld. Waaronder ook een fluitiste. Ik denk dat, nou, een dame van 21. Fantastische fluitiste trouwens. En die speelde met allerlei nummers mee. Eh, ik kan niet meer eh, precies herinneren welk repertoire er nou allemaal voorbij kwam. Ja, de, eh, Tuesday Afternoon volgens mij. En Voices in the Sky. En, en Questions niet, niet te vergeten. tempo nummers. Ja, fantastisch. Fantastische band. Dankjewel uh, Fred voor je verzoek. En volgens mij het orgelgeluid wat je hoorde was een mellotron. Hè? Die werd in die jaren door de Moody Blues gebruikt. En ook een beetje geïntroduceerd. Joke Westerberg, jij zit te wachten op die Eye in the Sky. Jij kijkt voor, eh, met jouw eh, eh, kritische oog gewoon even naar de hemel... wat er allemaal te beleven valt. Die Alan Parsons Project nogmaals. altijd eh, prettig als eh, mensen een oogje in het zeil houden voor ons. Eye in the Sky, ik draai hem speciaal voor uh, Westerberg. nou, nog een fantastisch nummer wat ik vorige, vorige week eigenlijk ook gedraaid heb. En dan heb ik het over Salty Dog. Dan heb ik het over Procol Harum. Dit is zo'n geweldige opname, een live opname uit Denemarken. Ledenborg, zo heet het plaatsje. het gitaargeluid wordt gebruikt om een mail na te doen... En nou ja, moet zelf allemaal luisteren. Het is fantastisch. Ik, mis, ik vind het fantastisch gewoon. Solidog, Procol Herm. Ah, Gary Brooker. Ik heb het al heel vaak verteld in de uitzending. Met dat fantastische koor erachter... waarvan elk koorlid een eh, afzonderlijke SM58... Voor de, die dat iets zegt. Dat zijn speciale microfoons voor zangers. Ieder koorlid heeft een eigen SM58. En eh, ik geloof dat het 20 koorleden zijn hier in het concert. Die dus eh, ja, door de geluidstechnici dusdanig kunnen worden uitgemixt... dat het heel harmonieus en heel eh, eh, rustiek klinkt zo koor. Nou ja, Carrie Brooker natuurlijk, wat mij betreft, een van de beste eh, popzangers aller tijden. En een prachtige stem. ja, hoe zeg je dat? Een, warme stem. Voor mij echt een toppertje hoor. En nou, dit is trouwens ook geweldig. Leonard Cohen. En die heeft het over mijn geheime leven. My Secret Life. My secret mag u niks over verklappen hoor, luister. Ik heb nog wel een geheim leven namelijk. hè, dat ik een echt een geheim leven heb. Ik ga het niet verklappen hoor, want eh, het duurt ook al eh, bijna 76 jaar dat leven. Dus eh, als ik het allemaal moet gaan vertellen, al die geheimen, nou, dan ben ik nog even bezig hoor. Dan is het een uh, marathon-uitzending. Dan, dan is de, de, top 2000 is daar, <laughs> gewoon, is daar gewoon een kleintje bij, zeg maar. Dus dat wil ik maar zeggen. Ik ben ook fan van Karen Carpenter. the sun niet meer is. Met haar prachtige stem. Karen Carpenter, ze kon ook nog heel goed drummen. Dat spreekt mij dan weer aan natuurlijk. En uh, dat deze in combinatie hoor. Ze drumde en ze zong tegelijk. En ook nog virtuoos. Dus dat is, er eh, daar nog wat van leren luisteraars. Ik heb nooit les van haar kunnen krijgen helaas. Want ze is vroeg van ons heen gegaan. Nou voor alle mensen die een huisje zoeken. Alle studenten die een kamer zoeken. Vooruit. place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen. Crosby, Stills en eh, Showerhouse. Voor al die studenten die een kamer zoeken. Voor alle mensen die een huis zoeken. En je, dat vuurtje, dat light, uh, light the fire... Dat, dat is natuurlijk niet van toepassing met deze temperaturen. Want eh, hoewel er een beetje afkoeling is nu door de regen en de onweersbuien... het is nog warm genoeg, ook hier in de studio. Dat kan ik u verzekeren. Ja, wat gaan we draaien? Nou, eh, ik heb een, een engeltje op mijn tong. Nee, niet op mijn tong. <laughs> nou, nee, ja, dat zeggen ze wel als je een lekker drankje, een cocktail drinkt of zo. Dan heb je een engeltje op je tong. Nee, ik heb een engeltje nou eh, eh, in de studio. find Frank Duval was dat met eh, Angel of Mine. Engeltje van mij. Even wachten luisteraars, ik maak even mijn koffer open. Ik haal mijn gitaar er even uit. Dat doe ik eh, graag voor u. Eh, dat hoort er gewoon allemaal bij. Je moet af en toe gewoon je gitaartje moet je, paraat hebben... voor een uitzending bij ZFM Zandvoort... als tussen app en vloed.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 En eh, als je, eh, net als ik, eigenlijk de hele geschiedenis van de popmuziek heb meegemaakt... dan heb ik het over... Even kijken, wanneer is dat voor mij zo'n beetje begonnen? Ja, 55 of zo, 55. Elvis Presley natuurlijk en, en Cliff Richard en ja, Louis Prima. Al die corriveeën kwamen voorbij. Groeners als Tony Bennett, eh, Perry Como, Andy Williams. Nou, noem het allemaal maar op. Als je dat allemaal heeft meegemaakt, dan, eh, dan eh, is Brad daar ook een onderdeel van. En dat was voor mij in de jaren 70 dat ik in Noordwijk speelde met een beetje dat heet Les Atlantiek. Bestond uit vijf personen. Toetsen, basgitarist, gitarist, drums en een saxofonist Fred Leeflang uit het Haarlemse. later een hele beroemde saxofonist geworden in Nederland heeft ook in het Varen Dansorkest gespeeld enzovoort. Helaas overleden aan die vreselijke ziekte ALS. In het Rosa spierhuis. het leven lang. Waar ik nog heel vaak aan moet denken. En eh, ik moet überhaupt aan al de mannen in dat bandje denken. Want ze leven allemaal niet meer. Ik ben nog de enige die in leven is. En eh, daar een herinnering aan houdt. En ook herinneringen aan David Gates, die we zojuist hoorden met, eh, met Brad. Omdat David Gates in de periode dat wij speelden in Noordwijk razend populair was. En al die nummers als Don't Matter To Me en uh, If niet te vergeten. Lost Without Your Love. Wat ik op de Nijs later in het Nederlands nog gecoverd heb. Hè? Daar sta je dan alleen. Weer een heel andere titel, maar wel hetzelfde liedje. Dus ook Rob de Nijs had smaak, want die eh, was ook fan van eh, Brad en van David Gates. Prachtige stem ook, nou, dat heeft ze zojuist in de beluisteren. Dus, maar genoeg gezegd daarover, want ik ga gewoon door met lekkere muziek de Coors, die komen nu bij me op visite. Meisjes hebben de gitaar al uitgepakt. En eh, hun viooltjes zitten hier in de studio. Ze gaan los. Ladies and gentlemen, please welcome The Coors. Eh, op, op het eens heeft ze gewoon storing aan, haar, eh, aan, de, aan viool gekregen van de koers. Ja, eh, of er is wat mis met mijn cd's... of er is wat mis met de cd-spelers. Dat kan ook luisteraars. Dat kan wel zo eens gebeuren. In de studio waar iedereen gebruik maakt van die apparatuur. En ja, op een gegeven moment uh, verslijten dingen of gaan dingen stuk. Maar het kan ook wel een cd zijn hoor. Zitten er een paar krasjes op en dan slaat hij gewoon over. Wat jammer nou. Ik had u dus zo graag het hele nummer willen laten horen van de koers. Nou, volgende keer dan maar. Dan zoek ik dat wel weer op. Komt er allemaal weer goed. De eh, troostprijs uh, eh, zit er dan eh, altijd in natuurlijk. Dan moet ik even weer gaan spitten wat voor troostprijs ik voor u zal, zal aanzetten. Nou, ik ga gewoon naar een mooi nummer van even kijken. Even spieken. Nou, deze lijkt me wel mooi. dit was uh, Aline. We gaan uh, genieten van heel iets anders nu. Eh, ik had hem net klaarstaan. Ik moet even kijken, even spieken hoor. Luisteraars, want ik heb hier zoveel nummers voor staan. Ik moet wel de goede... Ja, nummer Park kennen we natuurlijk allemaal van Jacques Brel. En, maar we kennen hem ook van Dusty Springfield en van Neil Diamond. Want die hebben daar een heel andere versie van gemaakt.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 Nou, dan gaan laat je zo'n meisje toch niet in de steek. Dusty Springfield. Ze is er helaas niet meer. Ik heb haar het laatst gezien op televisie... tijdens een uitzending met Dame Edna. En die is ook pas overleden trouwens. En daar, eh, daar zong ze ook eh, een aantal prachtige stukken. Eh, zoals Son of a Preacher Man natuurlijk. kijk, we hebben nog zeven minuten. We kunnen ongeveer twee liedjes nog draaien. En een van die liedjes wordt wat mij betreft... Love Will Keep Us Alive de Heren Eagles. Ook altijd fantastisch om naar te luisteren. Love Will Keep Us Alive. Nou, Desiree, als je nog luistert... Eh, volgende keer ga ik wat voor je opzoeken van, uh, van Bouke. Want ik weet dat je daar grote fan van bent.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 Well, the world turns And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. and as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. The King himself. Ik draai hem voor deze keer Tigelaar. In de ghetto. Elvis Presley. Ja, luisteraars. Eh, ik heb nog 20 seconden te gaan. Eh, en dan is het alweer middernacht. Dan komt het nieuws voorbij. En dan eh, ga ik weer richting Bloemendaal. waar ik even verblijf. Ik dank u allemaal voor het luisteren.